standpunt over wapenleveranties te bereiken, Begaven landen die De gemeenteraad van Den Haag vergadert donderdagavond over de manier waarop de gemeente is omgegaan met recente demonstraties in de Schilderswijk. De PVV, Groep de Mos en de SP hadden om het spoeddebat gevraagd. De Schilderswijk was de afgelopen weken het toneel van drie omstreden protesten. Bij demonstraties van radicale moslims werden anti-Joodse leuzen geroepen en waren vlaggen van de extremistische islamitische staat te zien. Afgelopen zondag gooiden tegendemonstranten stenen naar de Mars van de Vrijheid van de organisatie Pro Patria. De GGD Twente in Enschede waarschuwt voor kinkhoest. Er zijn in de regio nu 275 meldingen, terwijl het er over heel vorig jaar 175 waren. De ziekte is zeer besmettelijk en kan voor pasgeboren baby's gevaarlijk zijn. Volgens RTV Oost is ook bij de GGD IJsseland in Zwolle het aantal meldingen van kinkhoest gestegen. Real Madrid heeft de Europese Supercup veroverd. De winnaar van de Champions League versloeg Sevilla, de winnaar van de Europa League. Het werd in Cardiff 2-0. Cristiano Ronaldo scoorde beide doelpunten. Het weer in de kustprovincies af en toe een bui, verder droog.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 De Iraakse president Barzani riep de internationale gemeenschap zondag op om de Koerden te voorzien van wapens in de strijd tegen islamitische staat. diplomaten in Brussel slaagden er niet in om een gezamenlijk standpunt over wapenleveranties te bereiken, maar gaven landen die militair materieel willen leveren wel het groene licht. Met name Frankrijk, Italië en Tsjechië zijn voorstander van het bewapenen van de Koerden. Archeologen in Griekenland